De verwachting is dat door de staking... meer dan de helft van de vluchten van Air France uitvalt. De piloten willen de staking een week volhouden. En ook bij de Duitse maatschappij Lufthansa wordt weer gestaakt... De piloten van Lufthansa eisen dat de pensioenleeftijd wordt opgerekt. De bestrijding van terreurbeweging IS vereist een wereldwijde aanpak. Dat zei de Franse president Hollande bij het begin van een internationale conferentie in Parijs. Volgens Hollande is de dreiging van IS mondiaal. In Parijs praten ruim 20 landen over de situatie in Irak en de strijd tegen islamitische staat. Namens Nederland is minister Timmermans aanwezig. En ook de nieuwe premier van Irak, Abadi, is in Parijs. Rusland zet extra geld apart voor hulp aan bedrijven die in nood komen door de sancties. Het geld wordt in een crisisfonds gestort en komt onder meer van pensioenfondsen. Ook het begrotingsoverschot gaat voor een deel naar het fonds. Een aantal energiebedrijven heeft al bij de staat aangeklopt. Ze kunnen door de westerse sancties minder makkelijk geld lenen in Europa of de Verenigde Staten. Ze willen daarom geld van de Russische overheid om hun schulden te kunnen aflossen. De PVV komt met een wetsvoorstel om Zwarte Piet te beschermen. De wet moet gemeenten verplichten om Zwarte Piet bij festiviteiten zwart te houden. En ook mogen Sinterklaasliedjes niet worden aangepast. PVV-leider Wilders zei in het tv-programma Vandaag de Dag van WNL dat hij onze cultuur hiermee wil beschermen. Hij vindt de discussie over Zwarte Piet en racisme te belachelijk voor woorden. Het weer in een groot deel van het land volop zon, maar er zijn ook enkele wolkenvelden. In de namiddag en avond in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog viel op de A13 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft staat 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterreis ook is dicht.